Het slot werd in 2016 afgeschaft, maar als het aan slachtofferhulp ligt, komt hij weer terug. Wij vinden het belangrijk dat het er komt, omdat eh, er nu nog te veel veelplegers met eh, ja, te veel alcohol op, eh, achter het stuur kruipen en ongevallen veroorzaken. Mensen die zo'n alcoholslot hebben moeten eerst blazen en als ze te veel op hebben start de auto niet. Ook een meerderheid van de jongeren vindt dat een goed idee. In een weiland bij Heerenveen heeft een wolf flink huis gehouden. Er zijn zo'n 40 dode schapen gevonden van verschillende eigenaren. Sommige schapen moesten een spuitje krijgen omdat ze te erg waren toegetakeld. Er wordt met DNA onderzocht of er echt een wolf achter zat. Vanaf vanmiddag half twee kan je weer met de trein van Amsterdam naar Londen. De afgelopen tijd moesten reizigers overstappen in Brussel voor de paspoortcontrole. Maar nu hoeft dat niet meer en gebeurt dat gewoon op Amsterdam Centraal. Daar is de boel verbouwd de afgelopen maanden. Er kunnen nu ook meer mensen mee in de trein. En hij rijdt drie keer per dag naar Londen. Stopt ook in Rotterdam, Brussel, Lille en Calais. En steeds meer jongeren nemen horecazaken over. In tien jaar tijd is het aantal horecaondernemers tussen de 20 en 24 jaar ruim verviervoudigd schrijft Hart van Nederland. Oftewel, minder oude mopperaars en meer jonge honden, al dus een expert. Jonge mensen zouden beter voorbereid zijn en beter kunnen inspelen op de trends. Zoals Jesse van 22, die een eetcafé heeft. Wat het voor mij als eigenaar leuk maakt, is dat ik mijn eigen vrijheid heb in het bedenken van activiteiten, evenementjes, ideeën. En die daadwerkelijk ook in de praktijk eh, uitvoeren. Hij is altijd bezig en hij organiseert van alles, dus ik denk dat hij het hier gaat redden. Ja, het is hartstikke gezellig hier. We zitten hier met het eh, voetbalteam naar de wedstrijd. Gezellig even een biertje drinken. Nou ja, dat is, kan prima hier. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel zijn er zo'n duizend horecaondernemers die nog niet eens 20 zijn. Het weer een grijze dag is het. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door. Later vandaag komt er in het zuiden regen. S'avonds mogelijk ook wat natte sneeuw. Het wordt een graadje of vier, maar door de wind voelt het kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is gelukkig nog niet zo heel veel aan de hand op de Noord-Hollandse wegen. Op de A1 is de linkerrijstrook dicht vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Dat komt door een ongeluk bij knooppunt Diemen. 10 minuten vertraging daar. 5 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost. 5 minuten vertraging op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid.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 Per trein kunnen er 400 passagiers instappen in Amsterdam. Later dit jaar worden dat er nog meer. In een weiland in Friesland zijn 40 schapen toegetakeld, waarschijnlijk door een wolf. Een aantal dieren was al dood toen ze werden gevonden. Andere dieren moesten door een dierenarts uit hun lijden worden verlost. En het eerste grote tv-debat in Duitsland tussen bondskanselier Scholz van de SPD en CDU-leider Merz heeft geen grote winnaar opgeleverd. De twee discussieerden over migratie, de economie en de rol van Duitsland op het wereldtoneel.